Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het goed is wordt er vanaf dit moment niet meer geschoten bij vier steden in Oekraïne. Rusland heeft beloofd dat burgers die het geweld willen ontvluchten veilig weg kunnen komen. Dat werd de afgelopen dagen ook al geprobeerd, maar dat mislukte steeds. Beide partijen gaven elkaar daarvan de schuld, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nu hebben ze gezegd, eh, nou, wij stellen eh, inderdaad een nieuwe corridor in... Ehm, en eh, we, we zullen ook eh, drones inzetten om daarop toezicht te houden... zodat wij kunnen eh, bewijzen dat in ieder geval niet wij schuldig zijn... aan het, aan het schenden van de afspraken over die corridor. Er is opnieuw een boycott voor Rusland. Netflix heeft de boel tijdelijk stopgezet voor Russische gebruikers. Eerder deze week zei de streamingsdienst al de stekker uit Russische projecten te halen. Er waren vier Netflix-series in Rusland in de maak, maar die gaan dus niet door. En niet schrikken als je straks om 12 uur de sirenes hoort loeien. Het is de eerste maandag van de maand en dus worden de alarmen getest. Omdat veel mensen een beetje gespannen zijn door de oorlog in Oekraïne... wordt er door de veiligheidsregio's extra gewaarschuwd. Het is echt een test. En als er echt iets aan de hand zou zijn, hoor je niet alleen het alarm... maar krijg je ook een NL-alert op je telefoon. En benzine wordt zo snel duurder dat sommige automobilisten bij het tanken niet meer hun auto in één keer kunnen vullen. Vooral bij onbemande pompen geldt een limiet van 125 euro per tankbeurt. Mensen die een grote tank hebben komen daardoor soms in de problemen, zegt deze pomphouder. Wat je ziet is dat de, pompen zo ingesteld zijn dat die afslaan zodra je dat bedrag bereikt. Dus eh, eh, dat is eigenlijk een soort veiligheidslimiet. En dan, dan stopt de pomp inderdaad met het afgeven van product. Dus dan houdt hij gewoon op en dan zul je of opnieuw een betaling moeten doen. Of daar eindigt je tankbeurt. Pomphouders willen die limieten verhogen tot 150 of 200 euro. En het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Vanmiddag misschien een paar stapelwolken. Het wordt zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door ongelukken bij Amsterdam grootste probleem is de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen knopen Diemen en Diemen Noord staat nu 9 kilometer meer dan een uur vertraging. Het is maar één rijstrook open. Dat was een ongeluk met meerdere voertuigen. Dat duurt waarschijnlijk nog een eh, half uur tot drie kwartier, denkt Rijkswaterstaat. Omrijden kan via de A9 en de A2. Er was ook een ongeluk op de A10 de ring Amsterdam-West. Daar rijdt alles weer goed door. Aan de noordkant van Amsterdam vertraging op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid 10 minuten vertraging.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 same shit every night. Oh, I, oh, I. You always swear that it's gonna change, but de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de steden Kiev, Kharkov, Mariupol en Sumy is om 8 uur, als alles goed is, een staakt het vuren ingegaan. Dat was beloofd door Defensie in Moskou. Burgers moeten zo de kans krijgen om te vluchten. De strijd lijkt zich naar de steden te verplaatsen. Op tien Nederlandse radiozenders en op sociale media loopt sinds 6 uur vanmorgen de landelijke actiedag van Giro 555 voor Oekraïne. Vanavond is er een speciaal tv-programma. De teller van 555 stond vanmorgen vroeg op bijna 21,5 miljoen. Bij veel onbemande tankstations is de limiet verhoogd van 125 euro naar 150. Steeds meer automobilisten krijgen hun tank anders niet meer vol vanwege de stijgende brandstofprijzen.